Juri met het NOS-journaal. Daad extra investeren om de afzwakkende economie te helpen. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Schäuble aangekondigd. Hij noemde geen bedragen. Het gaat minder goed met de Duitse industrie en export. Volgens Schäuble komt dat door de Russische handelsoorlog... en de zwakke groei in andere Europese landen. Hij verlaagt de verwachtingen voor de economische groei. Op een bouwterrein in Hilversum is afgelopen avond een explosief tot ontploffing gebracht. De politie vond de zelfgemaakte bom eerder op de dag in een woning. Het explosief zat in een pakketje ter grootte van een soepblik. Toen s'avonds laat bleek dat er geen andere explosieven in het huis lagen... werden tientallen ontruimde woningen weer vrijgegeven. De politie was naar het huis in Hilversum gegaan na een tip. Twee bewoners zijn aangehouden. In de Achterhoek heeft een windhoos gisteravond flinke schade veroorzaakt. In het buitengebied van het dorp Zellem zijn tientallen bomen omgewaaid. Zeker zes boerderijen raakten beschadigd. Een van de pannen moet worden gestut. Niemand raakte gewond. In de omgeving van de Italiaanse stad Genua is de hoogste alarmfase tot maandagavond verlengd. Het gebied is gisteren getroffen door noodweer en overstromingen. Wegen, bruggen, huizen en auto's raakten beschadigd. De schade wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Voor de komende dagen wordt opnieuw veel regen en onweer voorspeld in Genua. Bij de gevechten in de Noord-Syrische stad Kobani zijn in een maand tijd ruim 550 doden gevallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat zijn informatie krijgt via lokale contacten. Het geweld zou aan bijna 300 strijders van Islamitische Staat het leven hebben gekost en aan ruim 200 Koerden.